12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal omgekomen. Eerder werd nog uitgegaan van 23 doden. Zo'n 176 mensen raakten gewond. Een autobom ontplofte in een Sjiïtische wijk op een plek die populair is bij gezinnen. Na zonsondergang komen daar tijdens de ramadan veel mensen om te eten. Door de explosie vlogen enkele winkels in brand. De tweede bom ging af in het oosten van Bagdad. Daarbij vielen zeker vijf doden. De verantwoordelijkheid voor beide aanslagen is opgeëist door IS. Drugs en mobieltjes zijn in grote hoeveelheden te krijgen in de Nederlandse gevangenissen. Dat blijkt uit honderden documenten van de dienst justitiële instellingen. Vaak nemen bezoekers de spullen mee en soms zelfs de bewakers. In de meeste gevallen ging het om kleine beetjes softdrugs. Soms probeerden de gevangenen ook grotere hoeveelheden drugs binnen te smokkelen. Zo werd in Alfa aan de Rijn een partij van 144 ecstasypillen ontdekt. Naast drugs worden ook veel telefoons gevonden. De Franse oud-president Sarkozy heeft weer een stap gezet ter voorbereiding op de republikeinse kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Hij treedt af als partijleider, die mag zich namelijk niet verkiesbaar stellen. Waarschijnlijk stelt Sarkozy zich eind volgende maand officieel kandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar. Sarkozy was president van 2007 tot 2012. In dat jaar verloor hij de verkiezingen van de huidige president Hollande. De kwartfinale Duitsland-Italië op het EK voetbal was in Duitsland het best bekeken tv-programma van dit jaar tot nu toe. Er keken 28,3 miljoen mensen. In werkelijkheid zagen waarschijnlijk meer dan 30 miljoen mensen Duitsland winnen, want het gezamenlijk kijken in bijvoorbeeld cafés is niet meegeteld. In Nederland was het de best bekeken EK-wedstrijd tot nu toe. Er zaten ruim 3,5 miljoen mensen voor de buis. Het weer, vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Er trekken wat buien over, soms met onweer. In de kustgebieden is het vanmiddag droog en vaak zonnig. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Morgen eerst overal veel bewolking en wat regen, later van tijd tot tijd zon. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Diemen en Muiden staat 4 kilometer file met een half uur vertraging. Eén rijstrook is daar dicht.